Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Inzallen gedaan bij een actie tegen hackers. Tientallen mensen zijn gearresteerd, maar in Nederland niet. Wel zijn hier 34 huizen doorzocht en computers in beslag genomen. De politie was op zoek naar gebruikers van het computerprogramma Blackshade. Daarmee kan een hacker de computer van iemand anders overnemen... en bijvoorbeeld meekijken met de webcam. Het tv-programma Altijd Wat van KRO-NCRV zendt morgenavond een nooit uitgezonden interview uit met Pim Fortuyn. Het gesprek werd begin mei 2002, vier dagen voor de moord op Pim Fortuyn, opgenomen. De NCRV besloot destijds om het niet uit te zenden. In het tv in het vraaggesprek zegt Fortuyn dat hij voor uitbreiding van de Europese Unie is vanwege de veiligheid en stabiliteit. Het gebruik van groene stroom, hernieuwbare warmte en biobrandstoffen is vorig jaar niet toegenomen. Volgens het CBS maakte duurzame energie vorig jaar 4,5% uit van het nationale Nederlandse energieverbruik. Dat is evenveel als in 2012. Volgens het CBS komt de stilstand vooral doordat er minder biomassa zoals houtpellets wordt gestookt in elektriciteitscentrales. Volgens Europese afspraken moet het Nederlandse aandeel duurzame energie in 2020 14% zijn. Tegen een man uit Alphen aan de Rijn is 14 jaar cel geëist voor de moord op zijn vrouw. Het slachtoffer was een Poolse van 32 jaar. Haar lichaam werd een jaar geleden gevonden. Het was in stukken gesneden en verstopt in een koffer. De koffer lag in een sloot in Weteringbrug. De verdachte ontkent dat hij zijn vrouw heeft vermoord. Voor de tweede keer is de gouden schoen voor de topschutter van Europa naar twee spelers gegaan. Cristiano Ronaldo van Real Madrid en Luis Suarez van Liverpool scoorden dit seizoen beide 31 keer. Dat leverde de topspitsen 62 punten op voor het klassement van de gouden schoen. Lionel Messi, de winnaar van de afgelopen twee jaar, eindigde als derde met 28 treffers. Het weer zonnig en warm, middagtemperatuur rond 25 graden. Op de Wadden wat koeler.